Gert met het NOS Journaal. Er steeds verderop. Activisten zeggen dat panzervoertuigen de stad Marat al bij de Turkse grens zijn binnengetrokken, waar de afgelopen tijd grimmige protesten tegen het bewind zijn geweest. Ook verder naar het oosten zijn legertanks gesignaleerd. De troepen trekken op vanuit Jisr al-Shogur, waar ze de afgelopen dagen een strafexpeditie hielden om de dood te wreken van 120 agenten. Bij die operatie zijn volgens getuigen honderden mensen opgepakt. Intussen houdt de vluchtelingenstroom uit het noordwesten van Syrië aan. Er zitten bijna 7000 Syriërs in Turkse vluchtelingenkampen en dat aantal neemt volgens de Turkse autoriteiten snel toe. Minister Schultz van Hagen wil dat snelwegen in Nederland breder worden aangelegd. Op hoofdwegen in de Randstad wordt twee keer vier rijstroken de standaard, daarbuiten twee keer drie. Schultz wil ook spitsstroken eerder openstellen. Ze vindt verder dat vanaf 2020 tussen de belangrijkste bestemmingen treinen zonder spoorboekje moeten rijden. In haar visie op het ruimtelijk beleid en de infrastructuur benadrukt de minister dat gemeenten en provincies meer vrijheid moeten krijgen. Zo laat ze afspraken over verstedelijking en groene ruimte aan de lagere overheden over. Het Rijk kan en wil niet alles zelf doen, benadrukt de minister. De Nederlandse economie groeit dit jaar iets harder dan verwacht. Volgens de Nederlandse Bank komt de groei uit op 2,2 procent. Eind vorig jaar rekende de bank op 0,6% minder groei. De meevaller is te danken aan een onverwacht sterke groei in het eerste kwartaal. Volgend jaar valt de groei volgens de bank terug naar 1,7. Dat komt onder meer door de bezuinigingen die op termijn de economie moeten versterken. De Nederlandse bank wijst erop dat het economisch herstel trager verloopt dan na eerdere economische recessies. In opkomende landen als China gaat de economische groei juist ongewoon hard. Het weer vrij zonnig en droog. Alleen in het zuidoosten kans op een plaatselijke bui. Maxima tussen 18 en 21 graden. Morgen eerst zonnig, later stapelwolken. Smiddags vanuit het zuiden kans op een bui. Met 23 graden is het dan vrij zacht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB.